In onder meer Italië en Servië voelden ze die aardbeving ook. Gisteren was er ook al een beving in hetzelfde gebied. Die was iets minder krachtig. Je hoort het Rode Kruis. Daar was inderdaad al veel, eh, veel schade van. En je zag ook dat er huizen beschadigd waren. En mensen waren heel erg bang ook. Hè? Veel angst dat er weer een, eh, een tweede beving achteraan zou komen. En die angst is vandaag helaas werkelijkheid geworden. Door de beving nu is er ook veel schade. Gebouwen zijn ingestort en daken en gevels zijn kapot. Het stadje Petrinja is door de beving voor de helft verwoest, zegt de burgemeester daar. Het leger helpt om mensen te redden onder het puin. De Schiphol was tijdens de eerste week van de kerstvakantie de drukste luchthaven van Europa. Er gingen gemiddeld dik 550 vluchten per dag, ruim 70 meer dan bij de nummer 2, Parijs, maar wel een stuk minder dan normaal. Vorig jaar vertrokken er in december gemiddeld zo'n 1200 vluchten per dag vanaf Schiphol. Een vechtpartij in een supermarkt in Eindhoven gisteren, omdat een klant door een andere klant werd aangesproken omdat hij geen mondkapje op had. Twee klanten vlogen elkaar in de haren. De ruzie was snel gesust. De mondkapjesweigeraar is door de politie meegenomen naar het bureau ondanks de coronamaatregelen is het behoorlijk druk in veel huisjesparken. Mensen willen tijdens de kerstvakantie graag even weg uit eigen huis, maar kunnen niet naar het buitenland. Jeroen uit Amsterdam was het na maanden van thuiswerken ook even helemaal zat. Ik wilde, ik wilde per se weg. Het was echt zo van, eh, ja, ik, ik, wil gewoon een andere omgeving om me heen hebben. Ik wil gewoon even ergens anders zitten. En ja, als je eh, een huisje ergens boekt, je zit in een ander huis. Dus de omgeving is anders eh, van het huisje. En dan ook nog buiten heel anders. Dus eh, ja, daar had ik behoefte aan. Hij zit nu met zijn gezin in een huisjespark in Limburg. De bowlingbaan en het zwembad zijn dicht, maar het park zelf is dus wel open. Krijg je het weer nog. Vanmiddag blijft het grijs. Vooral in het midden van het land valt er regen. Soms ook wat natte sneeuw. Het is 2 tot 6 graden. Morgen heb je opnieuw kans op buien en het wordt ietsje zachter. Een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zien wat langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch.